table. van Zandvoort, op 106.9 CFFM take my heart. a cinch from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 teams and go away up high. I feel good. ZFM. said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that

天。 zal ik er zijn. Kom als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 De legertop heeft vanochtend met de minister van Defensie vergaderd over de situatie die na de toespraak van president Mubarak is ontstaan. In die toespraak van gisteravond herhaalde Mubarak dat hij aanblijft tot de verkiezingen van september. Een deel van zijn bevoegdheden draagt hij over aan vicepresident Suleiman. De Egyptische minister van Financiën heeft tegen de BBC gezegd dat een militaire coup slecht is voor de bevolking en de economie. Afgelopen nacht is het relatief rustig verlopen, maar het Tagrierplein in Cairo stroomt inmiddels vol. De demonstranten hebben vandaag uitgeroepen tot vaarwel vrijdag. Bij het presidentieel paleis scanderen tientallen betogers anti-Mubarak-leuzen. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen kunnen weer s'nachts worden ingezet. Dat heeft staatssecretaris Atsma besloten. De helikopters bleven sinds vorig jaar november s'nachts aan de grond. Ze mochten in de nachtelijke uren de daken van de academische ziekenhuizen niet gebruiken... omdat het te gevaarlijk zou zijn. Maar Atsma vond dat de traumahelis ook s'nachts moeten kunnen worden ingezet... en vroeg deskundigen om advies. Die vinden het niet gevaarlijk dat traumahelikopters... s'nachts op het dak van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen mogen landen en opstijgen. De Indonesische politie heeft 13 mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij het religieuze geweld van afgelopen week. Vijf verdachten zijn nog voortvluchtig. Woedende moslims bestormden zondag op Java een groep aanhangers van een afwijkende gematigde moslimsecte. Drie mensen werden vermoord. Afgelopen dinsdag staken militante moslims ook twee kerkgebouwen in brand en vielen ze een christelijke school aan. Van die groep aanvallers